8 uur. Mautschreurs met het NOS Journaal. Er is een schikking getroffen in de zaak tussen Facebook en Chantal. De vrouw had een rechtszaak aangespannen over een seksfilmpje van haar en haar ex-vriend... dat op de sociale netwerksite was geplaatst. Afgesproken is dat bij Facebook een onderzoek komt naar wie het filmpje online heeft gezet. Dat meldt misdaadverslaggever Peter Erdevries, Vries, die zich inzet voor Chantal. De ex-vriend van de vrouw ontkent dat hij het filmpje op Facebook heeft gezet. De melkveehouders in Nederland moeten koeien gaan inleveren. Volgens staatssecretaris Van Dam is de maatregel nodig om te voorkomen dat er te veel mest bij komt. Vanwege de afschaffing van het Europese melkquotum is het aantal koeien fors gestegen de laatste tijd. Nederland produceert als gevolg hiervan meer mest dan de Europese regels toestaan. En daarom moeten bedrijven 4 tot 8 procent krimpen, zegt Van Dam. De Europese president Tusk heeft zijn rondreis ter voorbereiding op de EU-vluchtelingentop van maandag afgesloten in de Turkse hoofdstad Ankara. Concrete nieuwe afspraken over het indammen van de vluchtelingenstroom zijn er niet gemaakt. Maar Tusk en de premier van Turkije onderstrepen het belang van de wapenstilstand in Syrië. Als dat bestand het houdt, zal het aantal mensen dat naar Europa probeert te komen afnemen, zeggen de twee. Brazilië is beland in een diepe recessie. De economie krom vorig jaar met 3,8 procent, het slechtste cijfer sinds 1990. Het land heeft last van de dalende prijzen voor grondstoffen, waaronder olie en ijzererts. Brazilië is voor een groot deel afhankelijk van de export en heeft last van de Chinese economie, die minder hard groeit. China is een van de belangrijkste afnemers van Braziliaanse grondstoffen. Verder kampt Brazilië met een hoge inflatie. Een paar jaar geleden werd Brazilië nog gezien als een veelbelovende opkomende economie. Het weer vanavond en vannacht droog. In het binnenland gaat het licht vriezen.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 Welkom bij deze Alternative FM. En, eh, want, eh, want Joshua Aaron gaat vanavond wat nummers live spelen. Dat heeft alles te maken met de EP-presentatie die hij morgen doet in Café Studio in Haarlem. Want dan gaat hij zijn EP echt ten doop houden. Maar vanavond is hij dus gewoon bij ons te gast. En wat ook eh, eh, eh, natuurlijk een link is met het verleden... is dat hij in de, dacht ik, in de vierde voorronde van de Rob Akda heeft gestaan. Juist, precies. Dat is dus straks. we begonnen met Sebastian Benjamin van deze 3 maart op 2016. En deze man die komt uit Dordrecht. Wagon Train. Het, is, het lijkt wel alsof het een, een heel ja, leuk liedje is. Maar niets is minder waar. Het gaat toch over een uh, serieus eh, verhaal van dat hij nooit meer eigenlijk eh, terugkomt. Dat is de strekking van het verhaal. Ik zei al, 3 maart. Dat betekent ook dat er iemand jarig is. En dat is deze dame. En ze heeft het over Under Milkwood. It is night. Starfall. And dreams pass by. Petticoats over chill. mazes of colors in despair. het eh, goed is, eh, twee nummers achter elkaar. Hartog hoorde je met Wordcloud. Daarvoor Fabiana Dammers, want die is eh, vandaag jarig. Is vandaag 31 jaar geworden. En dat, ja, dat, dat, dat, is dan even een reden waarom wij dat plaatje van haar Under Milkwood ehm, even eruit hebben getrokken. Twee nummers hebben we dus gedraaid. We wachten nog steeds totdat de, de soundcheck helemaal oké is. Dus, want Marcus is druk bezig. Dus dat geeft de tijd om toch weer nog even een blokje van twee te draaien. Eh, dat doen we met Lijnen mee. Die begint en daarachter zit dan weer Nederlandstalig werk van Van Piekeren. Dus dan weet je dat ook weer. Verstopt achter je gevels, meer dan duizend verhalen. Een straat vol met mensen die denken en doen, die durven te dromen, participeren, gaan voor het leven en niet voor de roem. Want je heuvelig mooier dan door Venus bedoeld, het bloed in je gracht dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Hier heb ik mijn eerste jointjes gerookt eindeloos geboomd over de onzin van het leven. Nachtenlang gegeten, gedanst, gevreden en gerouwd, mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie achter de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernielt zich keer op keer zoals u dat al eeuwig doet. Want je heuvelig mooi, dat de Venus bedoelt Het bloed in je grachten, dat je hartje je verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis, tussen lapjesmarkt en bloemenmarkt Tussen de witte vrouwen en de neuden. Wordt niet geluld, maar gewerkt. Je voelt de dynamiek. Waar jong en oud elkaar versterkt. Ja, daar, daar klink ik als muziek. Want je heugelig mooier dan door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt. Utrecht, mijn stad waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp, hier ben ik thuis. Wat je heuvelig mooi, dat door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je had je verkoeld. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn de maan verliest. De voorstraat voor de nacht ontwaakt. Een lofzang op de voorstraat in Utrecht. Eh, gisteren was ik in de, de nabijheid van Utrecht. Eh, de, de stad, de Domstad. Eh, want ja, dat, dat was even een, een stek waar ik even naartoe moest. dan kom je er langs. Eigenlijk kom je er een beetje doorheen en dan was ik op weg naar uh, eh, Erselstein. En dat was eh, iets, eh, ja, dat is een filiaaltje van Utrecht. Dat zit er, dat zit er vlakbij. Het is een stad hoor, heren. Dus heeft stadsrechten. Net als Haarlem overigens, maar goed. Ehm, Joshua, Aaron en zijn vrienden. Want hij doet het vanavond niet alleen. Ik zie een, nou, ik geloof iets van een, van een viool. Een kont, wat, wat is het eigenlijk voor een... Eh, voor een uh... Altviool. Altviool, ja, kijk. Ah, zie je, kijk, dat bedoel ik. <laughs> het, is een, eh, het is een behoorlijk groot ding. Dan ook een echte viool. Oh. Dat is een misverstand. Wat zeg je? Ja, ja, ja, ja, nou maakt, maakt niet uit. Ik ben niet wat van betreft van de muziekinstrumenten. Dan moet ik altijd heel snel en staande de uitzending moet ik dat eventjes weten. Nou goed, Hessel heeft als het goed is een, gewoon een viool. Al, ook een altviool? Nee, dit is een cello. Dat is een cello. Ben ik er even bij? Ja, oké. Ik, ik, ik, ik, was, ik, was, ik was, ging ook van links. Maar ja, als jij zegt altviool, ja, dan eh, denk ik ook van het is een altviool. Goed, het is dus een cello. Dat wordt door Georg gespeeld. Eh, dan uh, de Hessel dus op de altviool. En lijf, ja, gewoon met een echte akoestische gitaar. <laughs> Kijk, zover ging ik dan nog. Ja, en Joshua zelf dan eh, op eh, de keyboard. Eh, elektrische piano, hoe je het maar noemen wilt. Is het een elektrische piano, Joshua, of niet? Oké. Dat is oké. ja. Je hebt het goed gedaan. Ik heb het goed gedaan. Ehm, het was tijdens de voorronde van de Rob Akda Award... dat, dat, dat het ja, min of meer het, het lijntje gelegd werd. Morgen heb jij de EP-presentatie in Café Studio. Dus ja, hè? Ja, zeker. Eh, ik zag al dat je driftig eh, bezig was op Facebook om daar wat, eh, wat ja, stampij over te maken. Nou ja, stampij. in ieder geval aan de, onder de aandacht te brengen. Dat, dat was de bedoeling. Ja, behoorlijk. Ja, Mensen voelden zich denk ik gestalkt. Wie? Mensen. Mensen, <laughs> ja, ja, ja, ja nou, goed, ehm, ik neem aan dat jij vanavond ook wat van de EP gaat spelen. Eh, ja. ja, drie nummers zelfs. Drie nummers. Nou, eh, laten we dan maar eh, beginnen met de, de eerste twee. Ja. En welke zijn dat? de eerste is Mothers en daarna spelen we Benjamin. Mothers staat op de EP. All right. protection of your childhood. A laundry queen of the biggest stain removal. The princess who unwinds the evil teacher. She's the one who knows all birthdays all year long. A stable beam and the structure. The extra weight to keep a skill in balance Bring her off colored flowers on the kitchen table. She's the one who sticks the family with her mother glue together. Mothers are naturally undergraded, but as mothers, you need to be loved. Cause mothers raise their children up to be a grown up man like me. Sweet as always, a mother inside my heart. always catching you on skipping homework. The one who pays attention to a dusty corner. And she will point you on your wandering shoes as annoying as useful it will be. Mothers are naturally undergraded, but as mothers you need to be. Thank you, my mother. Thank you for your love. inside my heart. Ja, ja, ja, ja, ja. Het eh, is denk ik een, eh, een, eh, een ode aan alle moeders, denk ik. Ja, meerdere. Ja. Meerdere, meerdere. Zeker, Zeker voor, voor jullie vier in ieder geval. Dus, ik hoop het. Ja. <laughs> zal wel. Ehm, goed, ehm, dat was eh, de kop die, er, eh, die eraf is. Ja. Het tweede nummer. Heet Benjamin. Benjamin. Ik ga niet vertellen over wie het gaat. Nee, maar dat hoeft ook niet. <laughs> talked about it, but the mess that we have made. But we did not regret. It's not the dirty dishes or the laundry of one week. It's not the throne of empty bottles we have built, the kings of our Benjamin, if that's your name. Well, that's how we both found these days. Benjamin, please forgive me for taking another path that I knew the best. Not realizing leaving you behind. that's your name. Well, that's how we both felt these days. Benjamin, please forgive me for taking another path that I knew the best. Not realizing leaving you behind. verhalend, eh, verhalend liedje, eh, Joshua, denk ik. Ja, ja zeker. Het is echt, eh, ik, ik kan een beetje, zo een beetje het beeld een beetje voor me voorhalen. Dat het een beetje ja, een man is die, waarbij het leven zo langzamerhand een beetje tegen zit. Uh, zo, zoiets haal ik er nog wel uit, wat dat ja, gaat. Zeker. Dat, dat, ja, het, het, het, is dat ook een beetje de kern van, van, jou, van jouw manier van liedjes brengen? Dat, je, dat het verhalen zijn over nou ja, mensen in het algemeen? Ja, ja ik denk het wel. Ja? Ja, het, het neemt... Ehm, als ik mijn liedje echt doe zoals... Eh, dat ik niet op let hoe ik het speel... maar dat ik eh, het verhaal vertel wat de tekst eh, vertelt... Ja. Dan, ja, dan gaat het alleen daarom. En dat, is, dat doet het met mij. En dat is wat er ook dan... Ja, dat is wat er gebeurt eigenlijk. Heel goed. Eh, ik ga eerst nog even één eh, muziekje draaien. en Dan doen we het tweede blokje van twee. Dus dat eh, gaan we zo dadelijk al doen. Dus ik ga eerst nog even iets draaien. Dus dat doen we zo. Ehm, dat was even het, het eerste blokje van twee. Maar niet getreurd. Er volgen nog twee blokjes van twee. Zodat we dus in die zin nog ruimschoots aan onze trekken komen. Eva Almagor het zij. En dit is alweer van een tijdje terug... Het nummer dat heet Silver Lining. I can't control this feeling. How can you fuck up my thoughts? It was burning so hard. I've exposed all your flaws, but I've managed to retrieve it. Now I can't control these feelings. There's something drie weken gaan ze een album toelichten hier bij ons. Eh, Nexo Shape. Ze hebben al eens eerder eh, bij ons gespeeld. Eh, wel twee keer aan toe. Dat was akoestisch. Dat gaan ze de aankomende keer niet doen. Maar ze gaan wel wat vertellen over het album Moskou. Wat, wat ze onlangs hebben uitgebracht. Dit is de single Twisted Reality. Die we dus ook alweer flink onder de aandacht aan het brengen zijn. Nou, we gaan weer naar de andere kant. Daar waar eh, Joshua met zijn eh, drie vrienden klaarstaan. Alleen één, die heeft eh, denk ik toch nog een klein beetje vrij af. Dat is Leef. Die, die doet <laughs> even niet mee. <laughs> Maar goed, de anderen zitten er wel klaar voor. Joshua, wat, wat ga je brengen de volgende twee nummers? Even kijken. Eén uh, liedje staat niet op DP. E is al wat ouder. Dat maakt niet uit. En daarna een liedje van DP. E Oké. De eerste die heet The End of the Line. The End of the Line. time came by that there was no more escape. It was time to let go. I was still holding your hand for a while. saw you die with my own eyes. You were destroyed from the inside. I did hardly realize, but now a deadly silence spread the room so fast. All the candles we were burning gave your soul the sign to go. Although you were way too young to let us go, couldn't you stay with me? Why did you leave me? the end of the line. flying through the sky. If I had the chance to go back, I would blow the candles out because it was Juist. En daar zat nou ook net dat hele psychedelische gedeelte van uh, The End of the Line. Dat laatste stuk. En dat eh, maakt het eh, nummer toch ook wel ook wat het hmm. is. vind, vind ik. <laughs> Dus, maar goed, wie ben ik? <laughs> we zijn inmiddels weer met z'n Nu komt er weer wel een nummer die op de EP staat of Life. Zeg, zeg ik het goed of niet? Nee. Niet? Nee, dat is de titel van de EP. Dat is de EP, e hè? Ja, dat bedoel ik. De, titel van de EP. Dat oh, sorry. Dat, ja, maar eh, dat, dat, is ook een nummer op de EP. Het Is dat, oh, ja. is dat een openingsnummer? Ja, maar goed, ik weet niet of je hem nog gaat spelen, maar goed. Nee, eh, helaas. Nee, nee. We gaan nu een ander nummer, Goodbye and the Summer, spelen. Die staat, bedoel ik, op de EP getiteld. En dat, daar wilde ik heen. <laughs> Maar goed. sorry. <laughs> We begrijpen elkaar de hele tijd niet. Nee, dat maakt niet uit. Geef <laughs> niet. Eh, wat zei je ook alweer? Eh, welk nummer is dit? Goodbye Endless Summer. Goodbye. Nou, we staan nog aan het begin van een zomer... Eh, wat nog hopelijk een mooie zomer gaat, worden. Dus eigenlijk zou ik dit in het najaar moeten gaan draaien. Ja, klopt. Maar het gaat over een andere zomer. Oké, nou, dat maakt niet uit. Laat maar horen. Goodbye, endless summer. The winter has taken you away. Farewell, unknown freedom, and no one is taken my memories away. Good old days, don't fly away make me stay in these days. I will be not too late to dictate how to continue life today. Playing time is over, but I want to run around the world. Silver and gold, colors of the old days. I thought the colors would be forever hot. It's losing its shiny bright and all. The golden age is over. scream out loud like maar het, is het, eh, het, het, het, het, heeft toch wel iets van een zomerstintje. En, eh, dat, dat sowieso. Uh, nou kom ik iets tegen. En dat is meer voor jouw buurman. Die net met de gitaar heeft aangeschoven. Ik, ik, kom iets tegen. En dat is van vorige week geloof ik. Pop gitarist Benelux. Jan Akkerman. Blues gitarist van de wereld Joe Bonamassa. Metal gitarist van de wereld Steve Vai. En dan staat er blues rock, gitarist van de Benelux, Lijf de Leeuw. Hoe kan dat? <laughs> hoe, zit dat? Ja, eh, ik zie hier een, een, foto eh, die gedeeld is op, eh, op de pagina van, van de privépagina dan van Joshua. Maar hoe zit dat? moet je wel even naar die, micro, even ja. naar die microfoons In deze? Ja, dat is ook goed. Dat, is goed. goed. Ja, ik, ik heb gewonnen in de, de pol van de gitarist. In de, de pol van de gitarist? Ja, de, het gitaarblad de gitarist. En ja, het wel echt eh, te gek dat, dat ik <laughs> uit ben gekomen. Ja, ja. <laughs> had je niet eh, net zoals wat Peter Fischer dan op een gegeven moment op dat podium dan eh, zegt van... Heb busladingen vol meegenomen om te stemmen? Of dat heb je niet gedaan? Ik heb het gewoon op Facebook gezet. Ja, dat ik genomineerd was. en, ja, nou, ja, het blijft, blijft een machtig middel natuurlijk. Hè, de ja, dat, dat blijkt maar weer. Ja. Ehm, ben je ook van huis uit een bluesrock... ja. ja. Ja, Zeker. er is niks van te merken als je nu op dit moment eh, zit te spelen met dit, eh, met dit liedje van, uh, van Joshua. Dus nou, dat, eh, dat, betekent dat ik meer kan. <laughs> Goed, hey, dankjewel. Uh, dat was eh, live die ik eventjes erbij... want ja, daar willen we toch even wat opheldering over hebben natuurlijk. Van hoe zit dat? Ja, kijk, dat is als je even nog wat speurwerk doet op, het, op het web... en dan kom je dit soort dingen nog, nog wel eens tegen. Hier hebben ehm, ja, onze vriend Marcus en ik een projectje aan, aan meebetaald... over het vinyl wel te verstaan. Is Nancy Brick and the Road. Nancy Brick, oftewel Ron en Rieneke, zoals eh, het duo heet. Eh, dit was alweer van, denk ik, uit 2012, eh, 2013. Dit is denk ik al, uh, alweer een jaar of drie oud inmiddels. We hebben er nog één tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is ook niet zomaar, want hij is bezig met een theatertournee hier in het land.